Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De premier May is in Manchester om zich op de hoogte te stellen van de gebeurtenissen na de aanslag van gisteravond. Na een bezoek aan de politie zei ze dat er onderzocht wordt of er sprake is van een netwerk of dat de zelfmoordaanslag het werk was van een eenling. 22 vooral jonge mensen kwamen om het leven, zo'n 60 mensen raakten gewond. De politie weet volgens May wie de dader is, maar zijn identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. De Eerste Kamer stemt in met de aangepaste versie van het Oekraïne-verdrag. Het overgrote deel van de CDA-fractie zal volgende week voorstemmen en daarmee is er een meerderheid. In de Tweede Kamer stemde het CDA tegen. Premier Rutte voegde met steun van Brussel een verklaring toe aan het verdrag... nadat vorig jaar bij een referendum 61% tegenstemde. Met de steun van de Senaat kan het Oekraïne-verdrag nu toch geratificeerd worden. In ruim 20% van de verkochte sieraden zit te veel cadmium, lood of nikkel. Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek. De giftige zware metalen zaten in 24 van de 113 onderzochte kettingen en oorbellen. Bij 14 sieraden was de overschrijding van de norm zo groot dat de NVWA het dragen ervan afraadt. Gewapend met bijlen en een pistool hebben in Parijs drie mannen een chique juwelier overvallen. Ze namen naar schatting voor 5 miljoen euro aan sieraden mee. Een van de daders hield het personeel en de klanten onder schot, terwijl de anderen de vitrines kapot sloegen en de sieraden pakten. De overvallers ontsnapten in een gestolen auto. Tom Dumoulin heeft in de Giro d'Italia veel tijd verloren. In de bergetappe naar Bormio moest hij onverwachts een sanitaire stop maken... en raakte daardoor op achterstand bij zijn concurrenten. Dumoulin verloor meer dan twee minuten en heeft nu nog 31 seconden voorsprong op Nairo Quintana. Vincenzo Nibali, die de etappe won, staat op de derde plaats. Het weer, flinke periode met zon. Vannacht koelt het af tot 7 graden. Morgen en donderdag opnieuw veel zon, maar in het noorden meer bewolking. Het wordt 18 tot 25 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is wat drukker geworden op de weg, dat komt ook door ongelukken. Files met een kwartier of meer vertraging staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Hoevelaak en Eembrugge een kwartier vertraging... A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Horen en Dorp 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Knoop Raasdorp en de aansluiting met de Ring een half uur vertraging. Dat komt door een file op de Ring van Amsterdam, de A10 West tussen Afrit Watergaasmeer en Knoop het Meer staat 7 kilometer met een half uur vertraging. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht een half uur. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Knopen de en Moordrecht 20 minuten vertraging. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Houten 20 minuten vertraging. A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Hagestein en Noorderloos 12 kilometer file met een uur vertraging.